Evi van Eck met het NOS-journaal. Mensen met psychosegevoeligheid lopen mogelijk risico als ze AI-chatbots als ChatGPT gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Bij psychologen en deskundigen zijn al gevallen bekend van mensen die psychisch ontregeld raakten na het gebruik van een chatbot. Chatbots praten soms mee met de psychotische gedachten van de gebruiker. Ook zijn de apps altijd beschikbaar om een gesprek mee te voeren. Experts pleiten voor onderzoek naar een mogelijk verband tussen het intensieve gebruik van chatbots en psychosevorming. De man die vorige week werd opgepakt na de vondst van een dode vrouw in een huis in Schiedam was haar partner. Vanwege ruzies tussen de man en de vrouw waren agenten al vaker bij de woning geweest en maakten iedere keer melding bij Veilig Thuis. De man had een huisverbod gekregen dat een dag voor de vondst van de dode vrouw was ingegaan. De politie in Schiedam vond het 36-jarige slachtoffer vorige week vrijdag. Er was toen ook een klein kind aanwezig. De man van 34 werd kort daarna opgepakt. Hij zit nog altijd vast. In IJsselstein is het water van vier sporthallen besmet met de Legionella-bacterie. De gebouwen liggen ver uit elkaar en in twee ervan werd in december ook al Legionella gevonden. Het waterbedrijf noemt dat opmerkelijk. De gemeente IJsselstein heeft alle leidingen van de sporthallen doorgespoeld... en onderzoekt waar de bacterie vandaan komt. De Italiaanse regering heeft groen licht gegeven voor de bouw van een brug... die Sicilië moet verbinden met het vasteland. De brug wordt bijna 4 kilometer lang... en de bouw gaat ruim 13 miljard euro kosten... Volgens de Italiaanse minister van Transport wordt het het grootste infrastructuurproject in het Westen. De bedoeling is dat de brug tussen het Italiaanse vasteland en Sicilië in 2033 af is. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen eerst veel zon, later vanuit het westen meer bewolking. Het blijft wel droog en het wordt 23 tot 26 graden.